Levi van Eck met het NOS-journaal. In het betaald voetbal mogen stadions straks weer helemaal worden gevuld. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Nu mag nog twee derde van de capaciteit van de stadions worden gebruikt. Wel moeten toeschouwers vanaf 25 september een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest laten zien. In het katshuisoverleg van vanmiddag is besloten dat ook de anderhalve meter regel verdwijnt... en dat op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Over de evenementensector is nog geen concreet besluit genomen. Het zuidoosten van Spanje wordt geteisterd door bosbranden. Uit voorzorg zijn de afgelopen dagen ruim 2500 mensen geëvacueerd. Inmiddels is het Spaanse leger ingezet om de honderden brandweerlieden te helpen bij het bestrijden van het vuur. Alleen al in de provincie Malaga is sinds woensdag 7000 hectare aan bos afgebrand. De Spaanse autoriteiten zeggen aanwijzingen te hebben voor brandstichting. De politie heeft in Amsterdam tientallen mensen aangehouden na afloop van het woonprotest. Volgens de politie hadden ze zich afgesplitst van de protestmars en probeerden ze een huis te kraken. Ze zouden daarbij geweld tegen agenten hebben gebruikt. Nog voor de woning kon worden gekraakt werd de groep ingesloten en aangehouden. Eerder vandaag werd in Amsterdam door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft zich op de US Open verzekerd van de Golden Slam... Oftewel winst van alle Grand Slam toernooien en Olympisch goud in hetzelfde jaar. De Nederlandse won dit kalenderjaar de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen... en nu was ze dus ook de beste in New York. De Groot is de eerste rolstoeltennister die erin slaagt de unieke Golden Slam te bereiken. De laatste keer dat dat gebeurde in het valide tennis was in 1988. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen eerst veel bewolking, maar later schijnt ook vaker de zon.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 Mijn naam is Benno Veugel, uw hier voor de komende twee uur in dit muziek, New Age muziekprogramma. Zo moet ik het zeggen. Thomas Peters, die bijt de spits af met Limitations, Out of the Depths. Dus een eh, bekende titel wordt wel, of is door meerdere artiesten gebruikt. Ehm, eh, maar goed, hij... Eh, doet het dan als track en anderen gebruikt het dan als titel van een heel album. Daarna een wat ouder werkje, daarom heb ik er ook op de tweede plaats gezet. Crystal Veraard, een aantal weken nog live hier in mijn studiootje. En zij maakte eh, nou ik weet niet meer hoe lang geleden, maar in ieder geval het album Arctic Aquarelles. En dat is, eh, ik dacht op piano. Dan Asher Queen. Ehm, met eh, de nodige albums in dit uur en het eh, volgende uur. En dat opnieuw nummer 3 beginnen we met This Love. Ik heb contact met Asher Queen. Eh, hij vond dat ik nog niet genoeg albums heb. En dus hij gaat me weer een stuk of zeven, had hij het zelfs over, toesturen. En gelukkig allemaal digitaal. want dan is het wat makkelijker te verwerken. eens even kijken, wat hebben we nog meer naast Asher Queen? Um, dan Simon Cooper. Oh ja, dat is ook wel een eh, bijzonder. Lang, lang geleden eh, maakte hij eh, Beautiful Baby Music. En dat was toen wel een... in New Age muziekland wel een, een hitje. Was hij wel, wel heel fraai. We sluiten af met Love is the Only Prayer van Asher. En dan... Ja, dat is een lekker lange trek, Dus dan kunnen we misschien ook wat langer draaien.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 Gonna have a beer, Rockin' goose is on the jukebox, tell no lies. Don't try to stop me, cause I'm going there right now. Don't try to hold me back, my mind is set on cheese. People come from miles around to do just as they please within reason. You'd get arrested if you caused a lot of trouble, but otherwise, the cops won't touch you if you just go there to eat. You could have a puppy dog, and you could have a shake. Now, I don't see what's wrong with that, so open Cause we're going down to heads Gonna have a cheese or oh, cheese atomic fries You can't stop us Cause we're going there right now but it hasn't held me back in life at all. Just keep on trying and hope the cops don't pull me in. Gonna have a beer, and that might help to wet that whistle, but anyway, don't try to stop us, cause we're going. one of the artists on Peaceful Radio.